een Klomp met het NOS-journaal. Mensen mogelijk in aanraking gekomen met de schadelijke stof chroom 6, meldt het Brabants Dagblad. Het gaat om werklozen die tussen 2004 en 2011 oude treinen hebben geschuurd bij een reïntegratiebedrijf. Op die treinen zat waarschijnlijk verf met de kankerverwekkende stof chroom 6. Ook acht begeleiders liepen mogelijk risico. De zaak kwam vorig najaar aan het licht toen een oud-medewerker zich meldde met gezondheidsklachten. Een paar maanden eerder werd bekend dat de schadelijke chroom-6-verf ook is gebruikt in oude treinstellen. En ook bij Defensie is de verf jarenlang gebruikt. De wapenstilstand in de Syrische stad Aleppo is met nog eens 48 uur verlengd. Sinds donderdag geldt een staakt het vuren in Aleppo. In eerste instantie tot en met zaterdag, maar ook toen werd het bestand verlengd. Een paar weken geleden leidde het geweld in Aleppo op. Zowel het regeringsleger als rebellen voerden aanvallen uit... waarbij honderden doden vielen. Ook twee ziekenhuizen werden getroffen. VN-gezant Mistura heeft de VS en Rusland om hulp gevraagd. Volgens de VS zien beide landen er nu op toe dat de Syrische oppositie en het Syrische leger geen wapens gebruiken in Aleppo. Connie Palme heeft met de roman Jij zegt het de Libris Literatuurprijs gewonnen. Dat maakte juryvoorzitter Dick Benschop bekend in het Amstel Hotel in Amsterdam. Andere genomineerden waren Thomas Verbocht, Joke van Leeuwen, P.F. Tomese, Inge Schilperoort en Alex Bogers. Connie Palme krijgt een bronzen legpenning en 50.000 euro. Het weer. Vannacht blijft het wisselend bewolkt met in het zuiden kans op een bui. Morgen vrij zonnig, alleen in het zuiden wel veel bewolking... en ook dan kans op een enkele regen- of onweersbui.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 Maar nu eerst.